Dijkers met het NOS Journaal. Rob Jette gaat de komende ochtend aan het werk met de eerste stap om zijn kabinet samen te stellen. D66, VVD en CDA gaan bepalen welke minister onder hun partij gaat vallen. De verwachting is dat dat vandaag ook al bekend wordt gemaakt... omdat de drie partijen het er waarschijnlijk onderling, onderling al over eens zijn. Ilko Heijnen van de VVD blijft waarschijnlijk minister van Financiën. Dat was hij al in het vorige kabinet. En zijn naam ging de afgelopen week al rond voor het nieuwe kabinet. Het coalitieakkoord van de drie partijen staat ondertussen ook nog steeds overeind. De afgelopen avond debatteerde de Tweede Kamer erover... en veel oppositiepartijen hadden flinke kritiek op een aantal voorstellen. Zo probeerde GroenLinks PvdA om de verhoging van de AOW-leeftijd van tafel te krijgen... maar het voorstel haalde het niet... Ook andere voorstellen haalden het niet om plannen uit het akkoord te schrappen... zoals de verhoging van het eigen risico en het verkorten van de werkloosheidsuitkering. De voormalige Britse prins Andrew is verhuisd uit het huis dat hij huurde van het Koningshuis, de Royal Lodge in Berkshire. Hij is nu verhuisd naar een tijdelijk huis in Norfolk. Waarschijnlijk zal Andrew nog een keer verhuizen als zijn nieuwe woning klaar is... die niet betaald wordt door het Koningshuis. Het was al duidelijk dat Andrew moest verhuizen. De Britse koning Charles nam het besluit vanwege Andrews banden met Jeffrey Epstein. Ook worden al zijn titels en onderscheidingen ingetrokken. Rijkswaterstaat waarschuwt om niet de weg op te gaan in het noorden als het echt niet hoeft. Het ijzelt namelijk in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Maar ook in Flevoland en Noord-Holland wordt er gewaarschuwd. Vanwege de gladheid werden eerder vanavond al maatregelen genomen. Zo reden in Groningen, Drenthe en Friesland na half negen geen bussen meer. Het weer, af en toe regen. In het noorden is het net onder nul, waardoor het dus op veel plaatsen glad kan zijn. S ochtends kan het in het noorden ook nog steeds glad zijn. In de middag wordt het overal droog.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 沦落。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 drive counter. Play the number counter. That number's heart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 somewhere that